Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De vader van prinses Maxima mag niet bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander zijn, vindt de Partij van de Arbeid. Partijleider Cohen zei vorig jaar op de vraag of vader Zorrigietta welkom is bij de inhuldiging van de nieuwe koning, dat dat na al die jaren misschien wel zou kunnen. Maar PvdA-kamerlid Recour zei in Nieuwsuur dat de partij er nu anders over denkt. Het regime waarvan Zorregieta deel uitmaakte is in Argentinië nog steeds omstreden en de kwestie ligt nog steeds erg gevoelig, zei Recour. Hij wees erop dat de inhuldiging een publieke aangelegenheid is en geen privézaak. De kwestie komt vermoedelijk morgen aan de orde in de voortzetting van het debat tussen premier Rutte en de Tweede Kamer over het Koningshuis. Nederland eist dat de Afghaanse politiemensen die gevangenen hebben gemarteld worden vervolgd en berecht. Dat werd duidelijk op een persbijeenkomst over de trainingsmissie in Kunduz. Een topambtenaar van Buitenlandse Zaken noemde de feiten in een VN-rapport over de gevangenissen in Afghanistan bijzonder ernstig. Het laat zien dat het land nog een lange weg te gaan heeft, zei hij. De ambtenaar noemde de opstelling van de Afghaanse regering positief, omdat hij een eigen onderzoek naar de martelingen instelt en zegt dat de schuldigingen de schuldigen uit hun functie worden gezet. De internationale troepenmacht ISAF heeft besloten geen gedetineerden meer over te brengen naar de gevangenis in Afghanistan, waarin bij verhoren is gemarteld. Minister Rosenthal stuurt morgen een brief met zijn reactie op het VN-martelrapport naar de Tweede Kamer. Op het WK Schermen in Catania op Sicilië heeft Bas Verwijlen zilver gewonnen in het degentoernooi. In de finale verloor hij van de Italiaan Paolo Pizzo. Het weer, vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. In Drenthe kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. Overdag eerst plaatselijk mist, later zon.